Mark Visser met het NOS Journaal. Het kabinet wil een beperk. Dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt mogelijk verboden in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Wie zijn gezicht toch met een boerka bedekt, zou een boete van maximaal 405 euro kunnen krijgen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met het plan. Tineke Netelenbos denkt dat als premier Kok en minister Zalm ruim 15 jaar geleden naar haar hadden geluisterd, er nu een NS-hoge snelheidstrein had gereden. De voormalige minister van Verkeer zei dat voor de parlementaire enquêtecommissie Vira. Volgens Netelenbos zat er in de toekomst in het voorstel van de NS om samen met Schiphol en KLM de HZL te exploiteren. Maar Kok en Zalm wilden de opdracht niet onderhands aan deze combinatie gunnen, omdat de openbare aanbesteding al was begonnen. En daardoor moest de NS, net als andere bedrijven, een bod uitbrengen. In heel Sittard-Geleen geldt een noodbevel vanwege de ruzies en oplopende spanningen tussen motorclubs in Limburg. Bijzondere maatregel geldt tot 30 mei. Tot die tijd krijgt de politie extra bevoegdheden. De gemeente Sittard-Geleen wil niet kwijt of er een concrete aanleiding is voor het noodbevel. Minister Bussemaker stopt na de zomer haar bemoeienis met de databank voor topvrouwen... die ze samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft opgericht. Ze zal het register in de tussentijd onderbrengen bij een onafhankelijke stichting... zodat het wel kan worden voortgezet. De minister doet een stapje terug naar kritiek uit de Kamer. VVD en PVV verweten Bussemaker dat zij met haar initiatief... de markt voor wervings- en selectiebureaus verstoort. Oud-voetballer eh, Louis Figo heeft zich ook teruggetrokken uit de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. Eerder zei ook Michael van Praag dat hij de strijd om de opvolging van Sepp Blatter staakt. Van Praag sluit zich aan bij de Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. Het weer, vanavond lost de bewolking op. Morgen blijft het droog, 18 tot 20 graden.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 Namelijk Nexus Shape met eh, de eerste single van het, eh, van het album Electric Sky. Een tijdje terug, ik geloof zelfs aan het begin van dit jaar... waren ze geweest hier bij ons in, in de studio. Dat was de dag dat het journaal werd gekaapt. Dat kan ik me nog herinneren. Dat is dus eind januari geweest. En toen waren zij hier bij ons in de, de studio. Meer elektrisch eh, komt er eh, aan. Jawel, want eh, er, is, er is nog veel meer. Want op 12 juni... Ja, dan, het zijn er twee die dan hun EP presenteren. De eerste, dat is degene die nu klaar staat. En zij is naar Denemarken gegaan, naar Kopenhagen. Heeft daar het project opgezet. ze, ze heet Rufaida um, Abu Taleb. Ze komt oorspronkelijk uit Rotterdam, maar is eh, op een gegeven moment met een aantal muzikanten om de tafel gaan zitten. En hebben ze in Denemarken hebben ze het een en ander hebben ze in de stijger gezet. Southbound heet het eh, project. Het is een, eh, een soundproject eigenlijk min of meer. Nou ja, het is een kunstzinnig project. Maar 12 juni dan gaan ze in de kantine van uh, Walhalla gaan ze het presenteren. En dat zullen ze dan toch helemaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En ik ben er op een gegeven moment, ja, gewoon door de grasduinen op het internet ben ik er aangekomen. Maar het blijft gewoon natuurlijk wel heel speciaal. En daar zijn we er uiteindelijk ook voor, omdat het eh, afwijkend is van het grote geheel. Daarom is hij hier, Southbound met Feathers. die where no one will go. This house is empty now, and he puts the lights way down low. Somewhere out there, somebody starts to cry on the lucky train to Love Town, where nobody lies to worm to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away. Oh, off to a better land, searching for a place where the folks will understand. made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. And the moonlight shining goodbye to him. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. Where he puts the lights way down low. Now, child. get back home. And he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving. is blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, oh, away off to a better land searching for a place where the folks would understand. But he made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home. Well, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. paar weken geleden waren zij ook eh, te gast hier eh, bij ons. Eh, de heren van Graveltown uit Rotterdam. En ze hebben weer een nieuw single uitgebracht. Driving Through the Rain. Als ik naar buiten kijk, dan denk ik dat het toch niet gaat regenen. Hoewel, het is enigszins bedrukt. Maar morgen schijnt het gewoon weer prima weer te zijn. We gaan weer naar de overkant. we're going to the other side. Other side, and, dark side. Not the dark side, Luke. It's, not it's the bright side. no, <laughs> it's the sunny side. The I am my own father. <laughs> Uh, and, uh, it's uh, after nine, yeah. Who knows what's going to happen? And I've had a bit of coffee up now. <laughs> Is that is that uh, Is that what coffee makes? Uh, uh, coffee does that to me. Yes, uh-huh, Dep depending on what sort of coffee. But that coffee was like strong. it's making me do funny things. All right. Uh, yeah. Which two songs uh, Oké, okay, de, eh, laatste, twee nummers, what we're going to do. Wat, wat we gaan doen. Ja. Shall I speak Dutch en uh, Engels door elkaar? Ja, nou, dat maakt niet uit. Dat vind ik niet nee, Mag niet <laughs> uit. Okay. Ehm, dan, uh, we gaan uh, twee nummers van de, van de nieuwe album, van de komende album. Nieuwe nummers, ah, nieuwe nummers, nieuwe nummers. nummers. Dat worden dus gewoon nieuwe songs, which we are hearing now on Alternative FM. Alternative FM. Yeah. Song from Luke Nyman and Rai Satoshi. Right This on. one's called Sing, and actually Sing, a bit of a link, because you said David uh, Sylvian. David and Sylvian. David Sylvian, as we know, is uh, very influenced, was influenced by David Bowie. Mm -hmm. Yeah. And David Bowie's uh, also a sort of a, a, hero of mine, I guess, of many people. Yeah. And, um, and the first uh, uh, line of this song is actually taken because I was uh, uh, in bed listening to his last album, the new album that he brought, which is yeah. called The Next Day. Yeah. So it's called um, Couldn't Sleep Last Night with The Next Day buzzing in my ears. Oh, yeah. And it's, <laughs> and it's a reference to his album as well. All right. So uh, this is the song, and it's called Sing, and it goes like this. All right. Couldn't sleep last night with the next day buzzing in my ears. Trouble funked my brain. father you never knew In your little room Locked up All right. the last song. Pretty much all right, yeah. Yeah. yeah. Um, last, last song. song. Oh, we're going to take you off down to cowboy country. All right. Yeehaw! Yeah, We have to say hello to Marus. Yeah, hi Marus. Thanks for good for listening. Thanks for calling. <laughs> yeah. yeah. Um, you should get Marlus down here. She's a really good singer songwriter. Yeah, she's good. All right. That's, uh, maybe uh, we'll uh, visit, or uh, we will. We'll talk about we'll, We'll send her an uh, invitation send, for send an uh, invitation. Should we chill out for the for the for the near future here in our future. program. That's yes. good. Yeah. Oh. We're getting country vibe here. Oh no! <laughs> Not that country. Oh dear. no, this this is a country. This is a country that that um, that I wrote actually after I saw the what's the biggest country band of the seventies. The biggest Band of the Come on, the 70s? country band of the 70s. Biggest country band of the 70s. Harmony vocals and everything, bit rocky. Come on, come on. The Eagles. The oh, Eagles, the Eagles! The Eagles! Oh, yeah, you know oh, yeah. You know the Eagles, yeah. so I was watching the Eagles, um, the documentary about the Eagles. Did you see that, the documentary? Um, um if you haven't, it's no. not my favourite band, but it's a band that I, that I listen to, obviously. It's, it's, it's, the band from Glenn Frey and Don Henley That's and Randy Meisner and... Yeah and the rest of them, the yes, other geezers, rest of them, <laughs> whoever they were. And, uh, and and weirdly enough, after having seen that three o'clock in the morning, uh, this popped out of my weird fuzzy head, and it uh, it's called Cowboy's Lament. Right. One, two, three, four. You found me in a bar on 109th when my head was filled with gin. Pinstripe suit and your pickup line about a beer just pulled me in. You looked me up and down and then I thought I found redemption. It was just a trick of the light. After a couple of rounds of boozing and a couple of beers of losing ended up being just another one of those same old empty nights. Why does it always take so long to say goodbye? I'll be gone. Well, I'm riding down the highway. Well, the arrows point out for me to where the cowboys all are living out the dream when we moved in together Thinking things would soon get better But the discord started screeching And the bottle started preaching Taking my bereavement to another lonely time gone. Why does it always take so long to say goodbye? Why does it always take so long to say goodbye? <laughs> Ten, eh, dat waren ze dan. Eh, Luke Luc, en Rai. Eh, met een knipoog naar de jaren 70, naar de band de, Eagles. En nu weer tijd voor de muziek uit de, de doos zoals we hem kennen. Dus uit de toverdoos. Hier is Jerusa en zij is nummer 2 die op 12 juni haar EP gaat presenteren. En dat gebeurt in de bovenzaal van Paradiso in Amsterdam. En... eh. Zij heeft de hulp eh, gehad eh, met het eh, produceren en een beetje afmixen door Jurian Sielke. Het, het andere werk, het, het andere productiemateriaal is in handen geweest van Huub Reiners. Nou, die, die kennen we ook van bijvoorbeeld de, ja, datgene wat hij voor Ganna gedaan heeft. En ook dat is weer eentje die gelinkt is aan het ASG. Ja, zo eh, is de wereld dan weer heel erg rond. Ganna, eh, Luc, die, eh, die moet jij ook... Is van ASG? Ja, Ganna, van Driet. Die heeft, die heeft een EP ook uitgebracht onlangs. Ah, ja. dat weet je. Dat is, maar dit is ook weer door Hubreiners Reiners geproduceerd. En daar heeft uh, eh, Jerusa ook eh, min of meer eh, mee te maken. met, met het eindwerk en het eindverhaal. dit is de laatste single die ze heeft gemaakt. Maar ze is druk bezig om <laughs> natuurlijk die 12 juni tot een goed einde te brengen. En dit is Rabbit Hole. our heads zeggen gewoon, dit heeft zeker effect. Want eh, dit is Wolfie en Nomar. En zij eh, zijn eh, met, een, met een debuut bezig. Hoewel dat niet voor Ramon de Wilde gaat, opgaat. Want die heeft met Reveler al het een en ander achter de rug. Zij zijn hier ook geweest. Aan het eind van het afgelopen jaar kwamen ze hier langs. Maar ehm, Reveler is inmiddels eh, niet meer, ehm, ja, die bestaat niet meer. Die groep is uh, eh, te En dus besloot Ramon eh, door te gaan met iemand anders. En dat is dit geworden. Wilfie Nomar. Ehm, Everybody is de single die ze hebben gemaakt. Het is het debuut van een nieuw tweetal. We, er staat ook nog een hele mooie cover op YouTube. Ik ben even gauw kwijt wat het ook alweer was. Maar het, het is ja, James, James nog wat ben het wel weer kwijt. Ja, zo'n van als ik die ik vroeger was, eh, kon ik het allemaal moeiteloos opleveren oplepelen. Maar eh, zelfs met een popquiz samen met Anders Sandberg heb ik ook al de, de moeite om, eh, om al die namen weer te onthouden. Nou, dan maak ik nog een fout ook ergens. Ga ik zo wel eventjes, kom ik daarop terug. Maar dit is de primeur, want die single die wordt morgen officieel echt uitgebracht. En ik heb hem al stiekem gekregen van Ramon. van nou, ga maar draaien. Nou, dat hebben we dan ook bij deze gedaan. Dus dat is bij deze gebeurd. En eh, dan nog iets anders. Want over twee weken krijgen we Iri hier op eh, bezoek. Ja, dat is ook heel erg leuk. Eh, dat is een verhaal van, van Frank Bond geweest. Nou, wie is Frank Bond? Dat hoef ik toch, dat hoef ik toch echt niet uit te leggen wie Frank Bond is. Hè? Dat, dat, dat, dat, lijkt me toch wel erg duidelijk. Want als, als, je dit, als je dit hoort, dan weet je het over, meteen over wie het hebben. Dat is namelijk Alaska. En dit is The Prophet. Oh, come on, people, join our caravan. Let's befriend our setting sun. Further up west, there's the promised land. It's where we go, cause it's where we're from. Don't fit us skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountain's heart. And when I descend from the top, cause it's what we own. Don't fit the skies, black with birds, screaming my words to the beating of the deafening dark. And when we return from the top to descend into. ze de heren oh, en de dames ook van Ego Movis. Eh, nou heb ik iets, eh, dan ben ik iets op zoek en dan kan ik het eh, weer even niet vinden. En dat is, nou, ik weet dat, die, <laughs> dat, die, dat deze man een, een te maken heeft gehad met Jurian Silke. Dat is degene waar, waar we net ook een beetje de, de, de, de gemeenschappelijke kenmerken bij hebben. En dat is Ehm, ja, nou weet ik het weer. Heel fijn. Eh, dat, eh, dat is een ja, min of meer een geluidsmagier. En hij heeft eh, onder andere dit werkje van Ego Movis. En dat hadden ze een, vorige week hebben ze dat eventjes gepresenteerd in, dacht ik, de podium, uh, poppodium Echo in, in Utrecht. Kan het vergissen, maar daar hebben ze min of meer ook een, een materiaal gepresenteerd. Maar dezezelfde Julian Silke, dat is een bezig baasje. En eh, een van de dingen die hij heeft eh, gemaakt is eh, ook dit. En dat komt ook van zijn kant af. En dat is van Loose Ends. En dit heet Rush. En dat waren ze. Close Up met, uh, was eh, Vixen. Dat is een eh, nieuwe single. En wat het leuke is, zij zijn inmiddels al op de radar verschenen bij 3FM. Dus serious talent geworden. We hebben ze een tijdje terug hebben we ze ook al gedraaid. In 2013 toch hebben ze geloof ik twee EP's uitgebracht. En daar hebben we heel veel eh, van gedraaid. En nu eh, komen ze met eh, de shapes. En dat is een beetje een leuk verhaal. Want ik had op een gegeven moment ingetekend voor de kunst. <laughs> Omdat ze dus met crowdfunding dit wilden financieren. En ik betaal en ik wacht gewoon af op shapes. En vervolgens zeggen ze, je moet betalen. Ik dacht bij mezelf, volgens mij is er nog helemaal niks aan de hand. Maar eh, toen zagen ze ineens hun eigen fout in. Nee, je hebt uh, meegedaan in crowdfunding. Dus je moet die EP hebben. Dus ja, nou, vervolgens eh, is de EP van, de, van de week binnengekomen. Dus jongens van Close Up. Wij draaien jullie graag weer. En dit is natuurlijk wel weer een hele lekkere toegankelijk radioplaatje. Waarvan wij denken, nou hij zou zo wel bij CFM erop kunnen denk ik. Dus wat dat gaat, helemaal goed. En daarvoor Loose Ends met Rush. Komt van de EP Playground. Dus dat is al wel een hele tijd uit. Maar goed, eh, dat, eh, dat mag eh, geen naam hebben. Een van de dragende krachten is Jim van Koten. En misschien dat hij nu toevallig zit te luisteren en denkt... hey, mijn plaatje komt ook voorbij. We hebben Rush gedraaid. We zijn lekker eigenwijs. Want dat is jullie sound eigenlijk ook. en niet dat waar, waar de 13 van in een dozijn gaan. Wij houden een beetje van de afwijking. En dat is ook de reden waarom we Luc en yeah. Rai hebben gevraagd. <clears throat> ja, ik weet alleen niet rij, is, even weg, denk ik. Rij is even weg, eh, maar eh, ik weet niet. Nou, ik ben er nog. Jij bent er nog. Ik, ik, zal het wel zeggen. Ja, nou, in ieder geval eh, vonden we het hartstikke leuk dat je geweest bent. Samen ja, met Dat, uh, mooi en, bovendien, ik vond het ook... ja, het, het, het, gaf een lekker, eh, ja, eh, een, leuk, leuk sfeertje ook wel, vond ik. Nou, het is een mooi sfeer om hier te spelen. Ja. ja ik denk, dat eh, volgende keer gaan we dan meerdere mensen uitnodigen om, om langs te komen, mee te komen. Ja, misschien een deel van de, van de Amsterdam Singer-Songwriter Guild. Dat ja. zouden we zouden een soort van open mic avond hier kunnen, kunnen organiseren. Oh, ja. Dat zou leuk zijn. gewoon open mic avond ETC, zoiets. Ah, ja. En dan, dan, dan gaan we, dan gaan we gewoon van 6 uur beginnen. Laten we doen. En dan doen we het tot 10 uur en dan nodigen we er gewoon... ja, ja, ja. Dus Max van Remmerden, als je zit te luisteren, heel erg fijn. Dan, eh, dan is dit eh, meteen een mooie opdracht. Eh, gaan we even één keer... Ten slotte worden we ook Amsterdam Beach genoemd. Dus wat dat gaat, denk ik... Beach. Ja, okay. ja dat is doen. Eh, maar goed, eh, dit is, dit is eh, het nieuwe materiaal, daar ben je nu mee bezig. Want ja, Trial and Error, dat is al sinds vorig jaar, hè? twee, jaar, geleden. En twee jaar ja, ja we zijn begonnen met nieuwe nummers, wat je hebt gehoord, vandaag ehm, waarvan gehoord. Ja. En, en, dit jaar is het jaar van de single uitbrengen. Dus, ja. en dan de singles, dan verzamel ik die en dan zet ik hem op die, de album. de album, ja. Ja. En eh, gaan we dat, eh, dat ga je natuurlijk zoveel mogelijk in eigen beheer eh, uitbrengen. Want ik, ik, ik, heb, ik heb die teksten toen gehoord van, van Ro, toen jullie met z'n tweeën hier waren. Oh ja. crowdfunding, wat is dat? <laughs> dat doen we helemaal niet aan. crowdfunding? ja, dat, dat, dat, was, dat was de vorige keer. Dus het is... Ik, denk, ik, denk, ik neem ah, ja, crowdfunding. Ja, is nog steeds een beetje een raar Maar als er <laughs> genoeg mensen die eh, reageren op Facebook uh, van, van dit... en ze willen crowdfunden, dan misschien gaan we dat ook doen. Dat zal leuk zijn. Ja. ja. Ehm, goed, de, maar eh, nog even over, over Rai. Dat, ja. dat is, dat is ja, ze is denk ik even ergens luchtje aan het scheppen. Ja, ja. Maar ehm, hoe belangrijk is zij, zij met haar inbreng? Heel belangrijk. Ja? Ja, ja, ja. Ik bedoel, als singer-songwriter, je speelt alleen en dan dat kan je ook allemaal. Maar eh, Rij geeft een soort driedimensionaliteit aan de, aan de, aan de, de geluiden. Mhm. En ehm, de, zo, zoals eh, Love in Blue. Ehm, als ik dat alleen speel, leuk mhm. en aardig. Maar ehm, zij, zij brengt eh, zo'n extra laag. En met, de, met, de, met de single, als je dat hoort, dan ja, it's crazy. Blows my mind. Blows my mind. Ja, want dat is, dat is eh, waar eh, zij eh, goed in is ook, hè? Ja, want zij, is dus een zij componist in haar eigen... in haar own right. Ja. Ah, hoe zeg je dat nou? Ja, weet niet. En ehm, dus ja, ze speelt ook eigen nummers op podium. En, ehm, maar ze heeft dit niet zo vaak gedaan als singer-songwriter. Mhm. Dus dan, eh, wanneer we gaan spelen... We spelen eh, trouwens, we spelen op zondag, komende zondag in, in, in Londen. Ah, in Amsterdam. Ja, daar is ze. Right. Kom maar bij. Ik weet niet waar je was. <laughs> Eh, we, we will... Ah, we will handle off the show. Um, yeah. No, just it was a pleasure to have you here in in our program. Oh, sorry, sorry. It, was, a pleasure to have you here. Oh, it's, a, it's a pleasure. It was good. Yeah, and, uh, maybe one thing that I wanted to I, I wanted to talk in Dutch. But uh, Never mind, never mind. Uh, <laughs> it, was a great pleasure to have you here, but both of you here in our studio. Yeah, of course. and uh, we will finish this uh, this evening with the, the, both of you with you Ubrich. Oh Ubrich. Yeah, it's. I just say Cafe Langerijs in Amsterdam. Oh, yeah, yeah, yeah. All right, all right. Yeah, Come on, thank you, thank you very much. Thank you, thank you. <laughs> Eh, de laatste, dat is deze van Ubrich.